uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Syrische democratische strijdkrachten, waarin de Koerden de overhand hebben... zeggen dat ze begonnen zijn met het beslissende offensief... om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaande aan de slag... geëvacueerd uit de provincie Deir al-Zor. President Trump zei eerder dat IS zo goed als verslagen was. Daarna heeft IS toch nog bijna 200 aanvallen geclaimd. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs... is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubber pelletgranaat, afgeschoten door de politie... ontplofte toen hij hem wilde oppakken. Gele hesjes probeerden hekken bij het parlement weg te halen... waarna de politie ingreep. Het slachtoffer, na verluid een fotograaf van de gele hesjes... zou zeker vier vingers hebben verloren. De Indonesische politie is in verlegenheid gebracht door een video waarop te zien is hoe een verdachte met een slang wordt gemarteld. Dat gebeurde in de Indonesische provincie Papua, op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Te zien is hoe Indonesische politieagenten een oorspronkelijke bewoner van Papua een slang om zijn nek hangen om hem een diefstal te laten bekennen. De video verscheen op internet en leidde tot veel verontwaardiging. De politie op het eiland bood daarna excuses aan en de betrokken agenten zijn overgeplaatst. Ajax heeft in de race om het kampioenschap averij opgelopen. In Almelo was Heracles met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers. Osman scoorde in de eerste helft het enige doelpunt... nadat Kouas in de zesde minuut al een penalty had gemist voor Heracles. Hij schoot op de paal. Als koploper PSV morgen van FC Utrecht wint... dan bedraagt de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Heerenveen en Pek Zwolle speelden vanavond in Friesland gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het zuiden overal flink regenen. Morgen overdag grijs en regenachtig. De wind wakkert in de middag weer aan, tot mogelijk stormachtig aan zee.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 I find my way. You're only gonna love me. You're never gonna judge me. Now I'm climbing higher, higher every day. I'm keeping my head up. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. Enjoy the weekend. This is intense. I'm keeping my head up.